Kees met het NOS-journaal. Nederlandse gematigde groeperingen behoefte aan hebben in hun strijd tegen terreurgroep IS. Het kabinet sluit militaire steun niet uit, maar volgens minister Hennis is de kans dat Nederland wapens gaat leveren klein. Omdat Defensie zelf niet zoveel wapens heeft en er kans is dat ze in verkeerde handen komen. Ebola is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie veel dodelijker dan gedacht. 70% van de mensen die met het virus zijn besmet overlijdt eraan. Eerder werd nog gedacht dat het sterftecijfer rond de 50% lag. Als er niet meer wordt gedaan om de ziekte te bestrijden... kunnen er naar schatting van de WHO wekelijks 10.000 nieuwe ebola-gevallen bijkomen. De familie Poot, die eigenaar is van projectontwikkelaar Schipsol, heeft de grond die het rond Schiphol bezit te koop gezet. Tientallen jaren probeerden ze de landbouwgrond te ontwikkelen tot een nieuwe stad rond de luchthaven. Maar de familie voelt zich tegengewerkt door Schiphol en de overheid. De vraagprijs voor de grond is 250 miljoen euro. Het Financiële Dagblad schreef in juni nog dat de grond minimaal anderhalf miljard zou kunnen opbrengen. Bij een grote politieactie in Gelderland tegen witwassen zijn vier mensen opgepakt. Agenten deden invallen op zo'n twintig adressen, onder meer in Arnhem, Apeldoorn en Zutphen. Ook in Turkije werd een aantal invallen gedaan. De politie nam geld, elf auto's en een boot in beslag. Op drie adressen vonden de agenten hennepkwekerijen of restanten daarvan. Wildplassen, bedelen en honden laten poepen zijn straks niet meer verboden in Hollands Kroon. De gemeente in de kop van Noord-Holland wil het overgrote deel van de regels voor burgers afschaffen. De burgemeester vertrouwt erop dat burgers elkaar op wangedrag aanspreken. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan. Het weer, vooral in het noordwesten, valt af en toe wat regen of een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen af en toe zon en maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Het is een vrij drukke avondspits met in totaal 225 kilometer. De wat langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Knoop het Watergasmeer en Muiden 5 kilometer. Verderop richting Apeldoorn nog eens een keer 20 kilometer tussen Blarikum en Barneveld. Dat komt omdat bij Barneveld de spitsstrook dicht is vanwege een technische storing aan de camera's. Verkeer bij Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht. Richting Amsterdam op de A1 staat 7 kilometer tussen Knoop het Hoevenlaken en brug. Verderop nog eens een keer 7 kilometer bij Muiden. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen knooppunt Amstel en Opkoude 5. A4 richting Den Haag 4 kilometer tussen Schiphol en Hoofddorp. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet 6 kilometer tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux. A6 Lelystad richting Muiden 5 kilometer voor knooppunt Muidenberg. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat bij Akersloot 5 kilometer na een ongeluk en er is maar één reis ook open. A12 Den Haag in de richting Utrecht tussen Woerden en knooppunt Lunetten 6. A13 richting Den Haag 4 kilometer bij Delft-Zuid. Op de A15 Rotterdam richting Europort. Daar staat vanwege een storing aan de Spijkenissenbrug 10 kilometer file tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenisse. A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk 6 kilometer na een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer open. A20 in de richting Gouda bij knooppunt de Bresseplein 4 kilometer. Verderop 4 kilometer bij Moordrecht. En richting Hoek van Holland, daar staat voorknopen de Brechtseplein 4 kilometer. Er is één rijstok dicht vanwege een kapotte vrachtwagen.